Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De NAVO staat met de militaire operatie in Libië. Dat zei secretaris-generaal Rasmussen vanavond na spoedoverleg van de ambassadeurs van de lidstaten. De begrafenis van oud-dictator Gaddafi is uitgesteld om zijn dood grondig te kunnen onderzoeken. Zijn lichaam ligt nu in de koelcel van een winkelcentrum in Misrata. Buiten stonden daar vandaag lange rijen mannen te wachten om binnen een kijkje te nemen of een foto te maken. Het ongeluk van afgelopen middag op de A4 bij het Prins Klausplein heeft alsnog een leven geëist. Een jongetje van één uit Aalsmeer is aan zijn verwondingen overleden. Zijn moeder en een tweede kind liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Twee inzittenden van andere auto's liepen nekklachten op. Het ongeluk gebeurde doordat een automobilist een file te laat opmerkte. Hij reed op de stilstaande auto's in doordat hij met zijn telefoon bezig was. De automobilist is na verhoor vrijgelaten. De A4 bij het Prins Klausplein was urenlang afgesloten. Na de positieve slotstanden van de Europese beurzen is ook Wall Street fors in de plus geëindigd. De Dow Jones sloot met een winst van 2,3% en staat op het hoogste niveau sinds begin augustus. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat Griekenland een nieuwe lening krijgt van 8 miljard euro. Dat bedrag komt uit het totale steunpakket van 110 miljard euro. Ook goede cijfers van fastfoodketen McDonald's en andere grote Amerikaanse bedrijven zorgden voor optimisme. Ook alle belangrijke Europese beurzen eindigden in de plus. De AEX boekte een winst van 2,2 De gouden televisering voor het beste tv-programma is uitgereikt aan Voetbal International. Het praatprogramma van Wilfred Gené en Johan Derksen kreeg meer stemmen dan de twee andere genomineerden, de Voice of Holland en Wie is de Mol. De zilveren sterren voor tv-persoonlijkheid van het jaar gingen naar Linda de Mol en Jeroen van Koningsbrugge.